Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Beurt is. Vorige maand kwam naar buiten dat het OM onderzoek doet naar een geweldsincident waarbij Kroon betrokken was, maar toen wilde hij daar weinig over kwijt. Nu zegt hij in het AD dat hij iemand heeft doodgeschoten, de leider van een groep die hem korte tijd gevangen had gehouden. Kroon werd naar eigen zeggen mishandeld en vernederd, maar ook weer vrijgelaten. Toen hij zijn belager later zwaar bewapend tegenkwam, schoot hij hem dood. Het was hij of ik, zegt Kroon daarover. Weer zijn in ons land de huizenprijzen gestegen. Het CBS meldt dat vorig jaar een woning gemiddeld werd verkocht voor 263.000 euro. Bijna 20.000 euro meer dan in 2016. Het is de sterkste stijging deze eeuw. Wel zijn er grote verschillen. Zo kost een huis in Delfzijl gemiddeld 140.000 euro... terwijl de gemiddelde woning in Bloemendaal voor ruim 750.000 euro wordt verkocht. De leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... heeft een recordlange speech gehouden... Nancy Pelosi stond acht uur lang achter het spreekgestoelte om op te komen voor de Dreamers. Dat zijn immigranten die tijdens hun jeugd met hun ouders naar de VS zijn gekomen en onder president Trump nu het land uitdreigen te moeten. De democraten willen dat de 700.000 Dreamers in de VS mogen blijven. Pelosi las in haar urenlange speech zonder pauzes en op hoge hakken onder meer persoonlijke brieven voor van de immigranten. In de Oostvaardersplassen bij Almere hebben onbekenden beginnen deze week een aantal hekken opengezet. Wandelaars hadden daardoor ongemerkt een jachtgebied in kunnen lopen, zegt Staatsbosbeheer. Een groep runderen is door een open hek een naastgelegen bos ingelopen. Staatsbosbeheer wacht af tot de dieren zelf teruggaan.